Zes uur. Door negens met het NOS-journaal. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft tientallen automobilisten medisch laten keuren door een neparts. CBR werd door een automobilist op de fout gewezen. Die ontdekte dat de arts niet geregistreerd stond in het BIG-register, een voorwaarde voor medici. Pas na maanden gaf het CBR de fout toe. CBR biedt de 34 betrokkenen excuses aan en belooft snel nieuwe gratis keuringen te regelen. Actrice Sjoukje Hoijmaier is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de comedyserie Zeggens A. Daarin speelde ze huisarts Lidie van der Ploeg. Ook was ze veel in theaterproducties te zien... en speelde ze mee in de speelfilm Liever Verliefd. Bij de actrice werd in april kanker vastgesteld. Sjoukje Hoijmaier was 78 jaar. In Den Haag is een lerares van een basisschool op staande voet ontslagen... omdat ze op Facebook een kwetsende tekst had gezet over het spoorwegongeluk in Os waarbij gisteren vier kinderen omkwamen. Ze schreef over vertraging die iemand had opgelopen door de kinderen. De vrouw beweert dat ze is gehackt. Volgens de directeur van de school blijkt uit onderzoek dat dit erg onwaarschijnlijk is. en zegt dat de samenwerking per direct is beëindigd. Premier Rutte wil in omringende landen gaan bekijken hoe ze daar integratieproblemen aanpakken. Daarbij wordt niet gekeken naar strafrechtelijke maatregelen, zei Rutte. Hij reageerde op het omstreden voorstel van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff om mensen die zich in een probleemwijk misdragen dubbel zo hard te straffen. Andere partijen, ook coalitiepartijen CDA en D66, vinden dat een slecht plan. De gesprekken tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie over de brexit zitten in een impasse. Dat zei de Britse premier May vanmiddag. Op de EU-top in Salzburg werd gisteren een voorstel van May afgewezen... over de relatie tussen Londen en Brussel na de brexit. Maar met een toelichting of een tegenvoorstel komt de EU niet, zegt May... Onacceptabel en respectloos vindt ze dat. Het weer vanavond bewolkt en buien, kans op zware windstoten. Morgen nog een enkele bui, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.